Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. vrees dat David Bowie alleen moet blijven dansen, want ik heb ontzettende zere benen. Ik kan amper lopen, maar we zijn er gewoon hoor. Dit is de Ava Show. En uh, je hoorde de Elsplaat David Bowie uit 1983. En let's dance! Nou, deze kant dus even niet. De komende terras, Ivy Welkom luistervriendinnen en luistervrienden natuurlijk op deze dinsdag de 24 november van het jaar des Allas 2015. En we nemen je weer een uurtje mee in het hitverleden hier in de Ava Show op Radio Els 558. En ik zei het net al, ik kan eh, heel moeilijk lopen vandaag. Ja, ik heb een beetje te lang gestaan en gedrenteld eh, vanmorgen. Ja, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. En dat moeten we dan later bekopen. Ja, dat heb je. Als je een oud mannetje wordt, dan moet je gewoon achter de rollator. Maar ik hoop niet dat je terug kan horen in de programma's natuurlijk. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je hoorde al met de openen dat we wat nieuwe jingles hebben. Daar moet ik even Arian Boon heel hartelijk voor bedanken. Die kreeg ik gisteren gewoon als cadeautje in de mail. Ja, en zo helpen wij radiovrienden elkaar een beetje. Het is inmiddels al vijf minuten over de klok van vijf uur. En wat gaan we allemaal doen? Nou, nieuws, weer, verkeer. Eh, terug in de tijd natuurlijk met Weet Je Nog Wel. En we hebben muziek van Charlie Ritz, van YouTube, van Joe Bataan, van Smokey, van Simon Garfunkel. Meatloaf komt voorbij, Love in Selector, Piet, Adele en Lane. Moet je maar eens even geluisteren, Een heel bijzonder mooi plaatje uit het verre verleden. Sticks hebben we, Boney M, Greenfield en Cook, Man at Work. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje van 50 jaar geleden uit 1965. Hier is Shirley Bessie en uit de James Bond film Goldfinger. Goedenavond of goedemiddag nog. Hè? Je luistert naar de Show op Radio Els 558. a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can disguise what you kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. what you It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. is slecht weer in Nederland. Het waait en het stormt en het regent. En dat zien we aan de files terug, want er staan er nu al bijna 100 in Nederland.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 Het is 11 over 5 uur. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Ach, en dit is zo mooi, hè? Prachtig allemachtig. Mijn favoriete duo uit de jaren 70. Hier is Greenfield Cook en Only Lies uit 1971. situation Having their own destination They just look at me and let me vergeten hits. about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. het hier veel hits in de jaren 70. Boni Emme met Rico. Eh, ja, ja, ja. Hier gedraaid in de Nava Show op Radio Els 558. Eh, we zitten al meer dan 24 uur op de noodzender. En ik heb even een fotootje op Facebook ervan gezet van die noodzender. Hij staat af en toe een beetje te roken. Dan komen er van die grote walmen af. Maar het oude beestje blijft het toch maar mooi doen. Zo, het zien we weer tijd voor hè? een stukje nieuws van de krant. Ja. Nederland heeft een rechtszaak gewonnen van de Europese Commissie. Het draaide om een financiële correctie van 4,7 miljoen euro die Nederland door Brussel opgelegd had gekregen. Dinsdag oordeelde het gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Europese Hof van Justitie, dat dit onterecht was. Nederland stapte in 2013 naar het Hof over de verrekening uit Brussel voor onder meer onterecht verstrekte landbouwsubsidies. Brussel zou buiten haar boekje om zijn gegaan om Nederland rente in rekening te brengen. Volgens Nederland was daar geen grondslag voor. D66 zit nog in het hoek waar de klappen vallen. De partij van Alexander Pechtold verliest deze maand twee zetels en houdt er 15 over. Zo blijkt uit De Stemming, de maandelijkse peiling van 1 Vandaag. Het verlies van D66 in de peilingen lijkt structureel. De afgelopen drie maanden heeft D66 zes zetels verloren. En vergeleken met een jaar geleden heeft de partij virtueel zelfs 10 zetels ingeleverd. De PVV is net als de vorige maand de grootste partij in de peiling met 35 zetels. Nederlanders zijn niet minder vlees gaan eten nadat de Wereldgezondheidsorganisatie bewerkt en rood vlees op de lijst van kankerverwekkende stoffen had gezet bijna een maand geleden. Dat heeft een woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector vandaag medegedeeld. Wij krijgen geen signalen dat de consumptie is afgenomen. Ik heb ook niet het idee dat het nog erg leeft onder de Nederlanders. Het is alweer een beetje weggeëpt, al dus de zegsman. Netflix wordt steeds populairder in Nederland. Marktonderzoeker Telecom Paper heeft uitgezocht dat de app van de filmstreamingdienst inmiddels op 1,7 miljoen smartphones is geïnstalleerd. Daarmee is, het, daarmee is deze ongeveer even populair als de NPO-app waarop programma's van de publieke omroep kunnen worden teruggekeken. Volgens Telecom Paper is in de categorie video-apps alleen YouTube nog populairder. Ruim 6 miljoen Nederlanders hebben deze app op hun smartphone staan. Dat ben ik niet, want ik snap het niet naar zo'n klein beeldje naar een filmpje zitten kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Volgens Weer Online gaat het eh, vanmiddag en in de avond flink sneeuwen in het zuiden en oosten van het land. De natte sneeuw die wordt verwacht zal mogelijk enige tijd blijven liggen. Vooral in de Limburgse heuvels zou het enige tijd aanhoudend kunnen sneeuwen. De maximumtemperaturen dalen vandaag in een groot neerslaggebied in het binnenland naar even boven het vriespunt, zo rond de 2 graden. Daardoor kan de regen volgens het weerbureau overgaan in winterse neerslag. Amsterdammers die het niet breed hebben, maar wel met een ziek huisdier zitten, kunnen binnenkort gratis naar de dierenarts voor een consult. De gemeente gaat voor deze mensen ook mee betalen aan de behandeling als deze duurder is dan 100 euro. Dat liet de gemeente vandaag weten. Volgens de gemeente komt het regelmatig voor dat Amsterdammers met een laag inkomen door geldgebrek pas laat hulp inroepen voor hun zieke the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out. on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Ach ja, wij radiomannen en met name zeezendermannen zijn we natuurlijk. Wij zouden dat allemaal wel willen hoor. Back to my boat on the river. Nou ja, wij zijn de meeste van ons zijn er nooit op geweest. Maar goed, we zouden dat heel graag weer willen. Vanaf een bootje, vanaf de Noordzee, weer programma's maken. Maar helaas, die tijd komt niet meer terug. de Stiks uit 1980 en Boat on the River. Het is vier minuten voor de klok van half zes geworden. En het is nu tijd voor een bijzonder plaatje. Ik weet niet of je wel eens gekeken hebt naar het schaap met de vijf poten. En tegenwoordig hebben ze het, schapen op eh, vakantie en dat soort dingen. Maar het originele programma, dat was een comedy uit de jaren 60. En uit 1969 stamt het volgende nummer. Want er werd ook volop gezongen in die serie. Hier zijn Piet Reumer, Adele, Bloemendaal en Leen Jongewaard. En we zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Vriendschap, liefde, broederschap komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad. Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar? Ja! We bennen op de wereld om elkaar. Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar? Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, waar. Mensen deelden samen het brood, helpt elkander in de nood. Als je buurman armoe lijkt in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar? Ja! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken Welk een vreugdje haar bereidt door haar een kind te schenken. En we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, waar? Ja! We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. In de plaats van haat en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte Ziet reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want we zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Te helpen niet waar. Ja! We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Te helpen niet waar. Dit is Radio Els 558 met Vinnie de Hartog. opmerkelijk, bijna de halve playlist van vandaag die bestaat uit muziek van de jaren 80. En dit kwam dus ook uit 1980. Het waren de formatie Selector met Missing Words. En dat is toch wel weer ook bijna zo'n vergeten plaatje die we dan weer terug hier horen in de avershow Show op Radio Els 558. En dat geldt ook voor de volgende, maar dat gaat wel een hele tijd verder terug in de tijd, naar 1967. Hier is Loving Spoonful en Nashville Cats. Nashville Cats. play clean as country water. Nashville cats play wild as Mountain Dew. Nashville cats been playing since they's babies. Nashville cats get work before they're too there's 1,352 guitar pickers in Nashville. And they can pick more notes than the number of ants on the Tennessee ant hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville. And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13, you might say I was a musical proverbial knee high. When I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said, Everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, But I will. And it was Nashville Cats, plain cleans country water. Nashville Cats, plain wild as Mountain Dew. Nashville Cats, been playing since baby. work before they're two. Well, there's 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play Queens Country Water, Nashville Cats. Play Wild as Mountain Dew, Nashville Cats. Been playing since Ace Babies, Nashville Cats. Get work before they're too picky. kan merken dat het herfst is, want ik zit nog steeds hier met van alles in mijn strot zitten. En dat is gewoon vervelend als je radio aan het maken bent. Maar goed, eh, we zitten er nog. Het is vandaag 24 november en dat is de 328ste dag van het jaar. En er komen er nog maar 37. Het wordt echt aftellen nu. Vandaag in 1961 de eerste paal voor de bouw van de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander wordt geslagen. En in 1924 de HNACC arriveert in Batavia. De eerste intercontinentale commerciële vlucht is een feit. En in 1963 wordt in Dallas Lee Harvey Oswald doodgeschoten door Jack Ruby. Het incident is live op televisie te zien, want eh, Oswald die werd verdacht, oh ja, ze wisten het eigenlijk wel zeker, dat hij de president had doodgeschoten. En vandaag wordt in 1983 in Arnhem Loesje opgericht. Je weet wel met die pakkende teksten die je ziet zo regelmatig op Facebook uh, voorbij komen. Mali wordt vandaag in 1958 onafhankelijk en vandaag in 1990 werd GroenLinks opgericht. En er is ook nog een ontdekkingsreiziger vandaag geweest. In 1642 was dat Abel Tasman en hij ontdekte Tasmanië. Toepasselijk hè, vernoemd naar de beste man. Maar er schijnen de meningen over verdeeld te zijn of hij het wel ontdekt heeft. Eh, we gaan eens even kijken wie er vandaag jarig zijn. CQ geboren. Dat was in 1909 vandaag. Hotse de Roos, Nederlands jeugdboekenschrijver. Hij overleed in 1991. Volgens mij was hij van de Chameleonboeken. Ja, ik heb heel die serie staan hier. Eh, nou, gelijk dan het andere blaadje. Het zijn er niet zo vreselijk veel, zie je. Oh, wacht, hier nog wel aardig wat. In 1926 werd Fred Benavente geboren Nederlands programmamaker, acteur, zanger en tekstschrijver. Hij overleed in 2005 en misschien ken je hem wel van Fas Majeur. In 1926 werd Jaap van der Scheur geboren, was een Nederlands vakbondsman en gemeenteraadslid. Hij overleed in 2002. Volgens mij was hij de vakbondsman met... de eh, historische woorden van willen we naar de, de, Dam, dan gaan we naar de Dam. Ja, dat is wel leuk natuurlijk hè. Eh, Piet Pete Best, Brits drummer natuurlijk, werd vandaag geboren in 1941. En ook jaren vandaag is Jules Deelder. Hij werd geboren in 1944. Hij is een Nederlands dichter en nachtburgemeester van Rotterdam. En Martin Duizer is ook alweer jarig vandaag. Hij komt uit 1949 vandaan en hij is een Nederlands zanger, songwriter en producent. En ja, toevallig in 1975 eh, stond hij met wat aardige plaatjes eh, in de top 40 die hij geproduceerd en geschreven had. In 1983 werd geboren Remco Oldeheuvel. Hij is een Nederlands schaatser. En dan gaan we naar de mensen toe die vandaag het tijdelijke, eh, het eeuwige voor de tijdelijke wisselen. Zeg ik dat goed zo? Jawel. Anton Pieck is overleden vandaag in 1987 op 92-jarige leeftijd. Hij was natuurlijk een Nederlands tekenaar. Wie kent die uh, kerstkaarten niet die hij gemaakt heeft? Dat zijn er duizenden geweest. En eh, dat is ook wel op, eh, een bijzonder feit natuurlijk vandaag. Een hoop fans zullen er wel bij stilstaan. Freddie Mercury overleed vandaag in 1991 op 45-jarige leeftijd. Hij was natuurlijk eh, de zanger en van de rockband Queen natuurlijk. Ja, ik zit hier gelijk weer even verder te kijken. Oh ja, Spitz is vandaag overleden in 2012. Hij werd 79 jaar oud. Hij was een Luxemburgs voetballer en een succesvol voetbaltrainer. En vandaag overleed Gerrit Krol. Hij werd 79 jaar, hij was een Nederlands schrijver en hij overleed in 2013. Dan gaan we even naar de extreme van het weer kijken van vandaag. In 1998 hadden we de laagste minimumtemperatuur van maar liefst min 7,8 graden Celsius. En de hoogste maximumtemperatuur was vandaag 14,4 graden en dat gebeurde in 1980. In 2002 scheen de zon het langst 7 uur vol. Ik heb hem vandaag helemaal niet gezien, geloof ik. En in 1939 liepen we het langst in de regen, maar liefst 13,2 uur. En met deze plaat zit ik even te twijfelen, gaan we hem draaien of niet? Want hij duurt zo vreselijk lang, maar het is wel weer eens leuk om deze te horen. We gaan naar Mietloof toe. En het overbekende, allemachtige, prachtige Paradise by the Dashboard Lights. Well, Now. I'm Weet je wat we doen? We nemen hem een keer in een programma op dat ik wel helemaal de tijd heb om deze plaat te draaien. Ik had er niet zo gauw erg in. En normaal zou het ook niet zo ramp zijn, want dan gaan we gewoon een stuk door naar 6 uur. Maar de fietsenmaker die komt langs vanmiddag en die komt mijn fiets terugbrengen vanwege een onderhoudsbeurt. En die beste man is er waarschijnlijk precies om 6 uur, dus dan moet ik wel klaar zijn. Hier natuurlijk, anders staat hij voor een gesloten deur. Jorde... Meatloaf met Paradise bij de Dashboard Light. Het grootste gedeelte in ieder geval. Het is inmiddels al bijna, we gaan al aardig richting de klok van kwart voor zes toe. We gaan naar 1968 toe. Hier zijn Simon en Garfunkel en het geweldige, prachtige, allemachtige Mr. Mrs. Robinson. is say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone. maar liefst 142 files in Nederland. En we zullen een poging wagen om de langste even te noemen. Op de A1, 16,5 kilometer tussen Apeldoorn Zuid en Batten. Eh, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem. 12 kilometer op de A2 tussen afrit Everdingen en Waardenburg. Vroom, vroom, vroom, 14,6 kilometer maar liefst op de A4 tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof Arendsveen. Ja, dit staat overal heerlijk vast hoor. Niet leuk voor je als je erin staat natuurlijk. Hè. Eh, even kijken, verder naar beneden, verder naar beneden. 13 kilometer op de A10 tussen Slotermeer en knooppunt Watergraafsmeer. Het zijn toch wel vaak allemaal dezelfde knooppunten. Hè? 12 kilometer op de A12 tussen knooppunt Grijsoord en Zevenaar. 15,4 kilometer ook op de A12 tussen Driebergen en de Meren. We gaan zo langzaam naar de Randstad toe. 14 kilometer op de A13 tussen knooppunt Prins en knooppunt Kleinpolderplein naar de A20 toe richting Gouda op de A15 40 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Harningsveld giessendam 18 kilometer op de A15 tussen afrit Arkel en Papendrecht. 10 kilometer op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en Tebrechtseplein. Nou, ik denk dat ik het zomaar houd. We kunnen er gevoegelijk van uitstaan dat iedereen een beetje later thuis is als gewoonlijk. Ach, dit is mooi hè. Ja, ja, ja. Hier is Smokey uit 1977 en Living Next Door to Alice. she got the word, she said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes.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 <laughs> En dan gaat ze opeens verhuizen. Het zal je maar overkomen. Smokey zong erover in 1977. Living next door to Alice. En waar is het weer tijd geworden hiervoor in de avondshow? Nou, gewoon voor de klap op de knieënplaat natuurlijk. De klap op de knieënplaat. We gaan wederom naar 1980. Hier is Zo Bataan en eh, een van de eerste replaten volgens mij hoor ja. Hier is repo, Clubo, Rapo Clubo, Rapo Welkom in Dalva Show op Radio Els 558. Yeah, hey everybody. Everybody come on, clap your hands. You can ring my bell everybody. Everybody come on, ring my bell. We got a new thing I's gonna Shot got rhythm, got 5 voor 6 geworden hier alweer bij ons in de Ava Show bij Radio Els 558. En dat was de voorlaatste alweer. Hè? Ja, het gaat altijd weer heel erg snel zo'n uurtje. En ik moet er gauw van tussen, want de fietsenmaker die staat zo op de stoep. <laughs> Ja, anders hadden we nog wel eventjes doorgegaan hoor Marcel. Eh, ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En eh, de laatste wordt er eentje van YouTube uit 1987. With or Without You. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Bye bye.